Herman Vriend met het NOS Journaal. Bij een steekpartij in een woning in Maastricht is een dode gevallen. De 26-jarige bewoonster van het pand raakte zwaar gewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de dode man de ex-vriend van de vrouw. Hij heeft haar neergestoken en daarna zichzelf gedood. In Birma zijn de stembureaus geopend voor historische tussentijdse parlementsverkiezingen. Onder de kandidaten is voor het eerst ook oppositieleidster Aung San Suu Kyi... Ze wint zo goed als zeker een parlementszetel. Sinds 1990 stond de Nobelprijswinnares jarenlang onder huisarrest. Meer dan 70 ministers van Buitenlandse Zaken komen vandaag naar Istanbul voor de tweede grote conferentie over Syrië. De conferentie is bedoeld om de druk op het regime in Damascus te verhogen. Een aantal Arabische landen is voorstander van het bewapenen van de oppositie. Maar de meeste landen die deelnemen aan de conferentie zijn tegen. Ze vrezen dat de wapens in de verkeerde handen terechtkomen. De militairen die onlangs een coup pleegden in Mali hebben een belangrijke stad verloren. Het noordelijke Gao is in handen gevallen van Tuareg-rebellen. Die vechten in het noorden voor een onafhankelijke staat en krijgen daarbij hulp van een groep die gelieerd is aan Al-Qaeda. Intussen eist de economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten dat de militairen voor morgen de macht afstaan, anders volgen er sancties. Steeds minder Vlamingen vinden dat de Belgische kroonprins klaar is om zijn vader op te volgen. Uit onderzoek in opdracht van de commerciële zender VTM blijkt dat iets minder dan de helft van de ondervraagden koning Albert graag ziet plaatsmaken voor prins Filip. Acht jaar geleden was dat nog bijna 70 procent. Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over of en wanneer de 77-jarige Albert zal aftreden. Veel Belgen zien Filip niet zitten als vorst. Een derde van de Vlamingen acht hem onbekwaam om koning te zijn. Het weer, eerst opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe. Vanmiddag kan het in het noorden van het land gaan regenen. In het zuiden blijft het droog en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Tom schrijft het altijd als een echte country stem, maar Tim McGraw, hij zegt, het is een southern voice. Hij liet het schrijven door Tom Douglas en Bob DiPiero. En die Bob DiPiero, hij heeft het dan ook nog eens een keer geproduceerd voor deze Tim McGraw. Princess Hot Mess. Tyler Fur, en geschreven door Brett Akins. Clothes scattered across the bedroom floor. Soaking wet towel hanging on the door. Looks like a hurricane just came through. Her makeup covers up every inch of the countertop. She's slapping on a little bit of strawberry En soms dan eh, worden er nummers gezongen, dus covers gezongen van Bruce Springsteen. En de andere keer dan hebben ze het weer over eh, Bruce Springsteen. En dat is een eh, nummer wat geschreven is door Eric Church. Hij heeft het over zijn misschien wel grote voorbeeld, Bruce Springsteen. To this day when I hear that song, I see you standing there on that lawn. Discount shades, store-bought tank, flip-flops and cut-off jeans. Somewhere between that sin and sun I'm on fire, I'm born to run You looked at me and I was done But we were just getting started I was singing to you, you were singing to me I was so alive, never been more free Fired up my daddy's lighter and we sang oh, oh, oh. Stayed there till they forced us out And took the long way to your house I can still hear the sound of you saying don't go on my arm Baby, is it spring or is it summer? The guitar sound or the beat of that drum Yes, yeah, sometimes late at night on your radio Even though He was begging at the mini mart. Who'd have guessed he had a purple heart? The scars underneath his bearded chin. Bet you don't remember him. Cause you were running 20 minutes late. And he was only getting in your way. But when you brushed by that wounded soul last Thursday afternoon, you met somebody who would die for you. Phone rang at eight last night. Who'd call it such a crazy time? Getting kids in the bath and bed. I can't talk about all you said. All he wanted was a Saturday Morning conversation down at Baker's Cafe You weren't thinking when you told your dad Try back in a week or two But you hurt somebody who had died Just another Colorado day Morning practice for high school play From out of nowhere the bullets came fast Shattered more than the library glass They asked her if she believed in your name And she didn't even hesitate God, I can't help wondering if I'd been in her shoes somebody who would die. Patriotic Song wordt het ook wel genoemd. Hè? Buddy Jewel, hij zingt over een eh, man die terugkomt uit de oorlog en dan eigenlijk helemaal eh, verloren raakt in zichzelf en ja, gaat bedelen. En dan ontmoet je zo iemand en je ziet hem nog niet eens zitten op straat. Somebody who would die for you. Mark Nenmore, hij heeft het geschreven. En dit... Dit moet ik schoonmaken, dit cd'tje. En eh, dit is weer Spik, Spik, Big, big Splinter Neil. Laura Bell Bundy. I couldn't move. First bitter taste of what love can titel had u al begrepen, hè? That's What Angels Do, Laura Bell Bundy. En dit nummer is eh, geproduceerd door Dan Huff en Justin Newbank. En dan zul je zeggen, wie is Justin Newbank? Is een zanger van Blackberry Smoke. Two six packs of shiner, 99 cent butane lighter. Lucky strikes and a fifth of Patron. over top Mustang followed us down to the lake and didn't have to think about that too long. Skinny dipping in the bright moonlight, situation couldn't be more right. coming from a mile away But you didn't hear the wind change Until you felt your heart break And now it's way too late Cause there Drifters, afkomstig van de cd die gewoon hun eigen naam draagt. En eh, There She Goes, het is nu uitgebracht in de radio version. David Neal is een man die eh, mij al verschillende keren een, eh, een mailtje heeft gestuurd van wil je mijn muziek eens een keer draaien in jouw programma Country Track. En hij heeft daar wat cd's bij gedaan. Allemaal een mp3. Maar toch goed om te beluisteren hoor. Scooter Caruso heeft het geschreven voor hem. een beetje een ballad. The Sound of a Million Dreams. Seagull was singing words I could believe in. Main Street was my street that night. So I called up Samantha and asked her the chance of us running out neath the moonlight. Well, she's not with me now, she can always be found when I rewind the radio down like it was then I feel her on my skin And I'm back there for a while So I labor for hours Cause I know the power of a song When a song hits you right sound, the sound of a million dreams. My 18th summer, I was a cocky up and comer, cranking up on the run. Turned left down the drive with the pistons open wide, and I came back a prodigal son. My speed was broken, she threw the door open. I love you not, I told you so. When I hear mama tried, I still break down and cry and pull to the side of the road. And I labor for hours, cause I know the power of a song when a song hits you right. sound of a million dreams. zei Neil Toner, daar. Eh, David Neil. David Neil hij heeft een cd uitgebracht in 2009, gewoon onder zijn eigen naam. En dit was het titeltrek van een cd die hij uitbracht in 2011. Natuurlijk bestaat daar een, eh, een albumversion van, maar wat u nu hoorde was eh, de, de radioversion. Geschreven door Scooter Caruso en Phil Fazar. En Phil Fazar is een man die u eh, beslist wel kent als eh, singer-songwriter uit Amerika. Heeft een tijdje in, eh, in de ban geleefd, want hij had zich uitgelaten over de Amerikaanse president. En dat moet je dus niet doen, hè. Maar goed, hij had dus niet zo'n mooie opmerking over die Amerikaanse president. Werd meteen in de ban gedaan, maar... Dat is allemaal weer vergeten en vergeven, hoor. on a plane to the west coast... Laptop on my tray Paper spread across my seat A big deadline to make An older man sitting next to me said Sorry to intrude Thirty years ago, my busy friend I was you I made a ton of money And I climbed up the ladder missed the first steps my daughter took. The time my son played Captain Hook in Peter Pan. I was in New York, said, sorry son, dad has to work. I missed the father-daughter dance, the first home run, no second chance to be there. When he crossed the plate, the moment's gone, now it's too late. Fame and fortune come with a heavy price, son is your life Funny you should say that I was sitting at the gate My daughter called, she made straight A's and they're off to celebrate Scrolling through the pictures of my little family My daughter with her mom and friends, not a single There'll be balloons Your Life. Zorg ervoor dat je later alles nog kunt herinneren van wat je gedaan hebt in je leven. En voor, eh, zorg ervoor dat je ook je kinderen ziet opgroeien. Prachtig. Die zulke liedjes kan schrijven, verdient eigenlijk wel een award. Hè? Nou, dat heeft die Phil Verzaar ook voldoende verdiend door. You ain't country cause your four-wheel drive. Is the latest step aside. That's smoking hot. cotton boots you're wearing shine up like a diamond ring. It don't mean a thing, at least not to me. You can't make that to slack. Give something back. You ain't country till you pull a plow behind a tractor, breaks the ground. She Ride, zij heeft pure country rock. Darius Rucker, History in the Making. Don't move, baby, don't move. Oh, look at you, I just want to take this in. The moonlight dancing off your skin. Now time, let's take our time I just wanna look in your eyes and catch my breath Cause I got a feeling this could be one of those dit stelletje onbekende country country-artiesten voor u uit Amerika. Roy Salas is een man die net begonnen is in de country scene. Is ook een singer-songwriter. Dit heeft hij zelf geschreven en het heet... Indiana Corpus Christi My old stomping grounds I can still see her hair in the wind Against the lights of this town I you know je die stem zo hoort en eh, zijn uh, eh, schrijversand, dan denk je bij jezelf van ja, die moet toch wel doorbreken. Hij heeft nu eh, bij een heel klein platenmaatschappijtje, Avenue Records, heeft hij dan een, een, een cd op mogen nemen. Maar hij moet toch ontdekt worden. Deze man heeft gewoon een hele mooie stem en een mooie hand van schrijven. Planetary Nights is ook zo'n formatie die net kon kijken hoor. Breathe in. Good night. liefhebber zijn van uh, dit soort country music. De Planetary Nights. Een formatie die ook pas uh, net begonnen is. Hè? De McClimates. Nathan Chapman schreef In the big wide open space And every single sunrise There's a story on my face I wouldn't need a blanket To keep me warm at night I'd lay down all my secrets The only thing by my side I could be a cowboy stem heeft deze dame. Dus doet me een beetje denken aan de, eh, ja, Pam Tillis. Die heeft ook zo'n prachtige, heldere stem. Hè? Longnecks en rednecks. Nou ja, dat zegt eigenlijk al voldoende. Hè? dat is Creek swimming. Moonshine sipping. Deer skinning. Beer drinking.